terwijl medewerkers zeggen dat ze haar nooit hebben gezien in het parlement. Ze heeft ermee in acht jaar tijd een half miljoen euro verdiend. Een meerderheid van de Fransen denkt ook dat de conservatieven met Alain Juppé aan het roer meer kans maken om de presidentsverkiezingen te winnen. Juppé werd in de voorverkiezingen bij Les Républicains door Fillon verslagen. De president van Roemenië vecht een noodwet van de regering aan. Door die wet worden verdachten in sommige corruptiezaken niet meer vervolgd. De president stapt naar het constitutionele hof in een poging de wet tegen te houden. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen de wet. Ook gisteren gingen tienduizenden mensen de straat op. De Roemeense minister van Economische Zaken is opgestapt na de massale protesten. Tegen de Rabobank is aangifte gedaan van misdaden tegen de menselijkheid. Via een dochterbank van de Rabo in Californië zou Mexicaans drugsgeld zijn witgewassen. En dit witwassen is volgens mensenrechtenorganisatie SMX Collective een misdrijf met slachtoffers. De organisatie heeft daarom aangifte gedaan tegen de top van de Rabobank namens een in Nederland wonende Mexicaan. De Rabobank heeft de dochterbank in 2015 gesloten. De bank wil niet, inhoudelijk niet reageren en zegt volledig mee te werken met de Amerikaanse autoriteiten. Het is niet duidelijk of het OM in Nederland de zaak in behandeling neemt. Bioloog en tv-maker Freek Vonk is op de Bahama's aangevallen door een haai. Daarmee is hij gewond geraakt aan zijn arm. Op Facebook schrijft hij dat hij drie uur is geopereerd en meer dan 100 hechtingen heeft. Maar dat de pezen en spieren in zijn rechterarm grotendeels in orde zijn. Vonk was op de Bahama's voor een nieuw tv-programma. Het weer, het is zacht met temperaturen van 9 tot 13 graden. Er zijn vanmiddag wel wolkenvelden, maar het blijft droog.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 Nou, dat is vandaag dus 15 jaar geleden. En er eh, is nog veel meer gebeurd hoor op 2 februari. Maar eh, nou ja, daar komt u in over een paar uur wat meer over. En ehm, ja, ik ben helemaal zielig alleen vandaag. Oh. Je zult het, eh, het eh, gevoelige stemgeluid van Dolly moeten missen. Dan, hebben dat is, ze is er niet. Maar nou, misschien komt ze nog. Je weet maar nooit. Dus u zal het met mij moeten doen. Ja, het is niet anders. Ja. Eh, je hebt er niks aan, maar ja goed, wat doe je dan? En ja, sorry dat ik er afgelopen dinsdag niet was, maar dat had te maken met een ziekenhuiscontrole. Dus uh, ja, af en toe heb je dat, hè. Ja komt zo af en toe voor. Dan zegt zo'n man van, nou je moet even voor de APK komen. Nou, dan kom je even voor de APK. Dat, eh. Nou, die gaan we verlopen. Even eh, eh. Goedemiddag. Zo, nou, daar zijn we dan. En we gaan uh, gewoon proberen er toch een leuk programma van te maken. En het gaat lukken. Ik heb je mooie muziek aangezocht. En mooie muziek voor u klaarstaan. Jawel. Dus dat gaat lukken. Drie in eentje hebben we natuurlijk. We hebben om half één en half twee het uh, eh, regio nieuws. Jawel. En uh, nou ja, we zien zo. Ja, en het is pas februari, hè. Het is 2 februari, maar... Uh, Annie Lennox, die heeft daar niks mee, hoor. Die eh, heeft gewoon Memphis in, eh, in June of zo. Ja. Memphis in June. Annie Lennox. Mooie plaat hoor. Ja, dit hoort zo. En als u denkt, wat is er nu met mijn radio? Niks aan de hand. Komt vanzelf goed. Let op. Het hoort zo dit. dat is eh, waarschijnlijk een hele oude opname die ze daarvoor gebruikt hebben. We gaan eh, nog even door met een lekker oude. Brainbox. Cas Luc, Jan Akkerman. Jawel. En Pierre van der Linden. Jon Schuursma. Woo, down man. Jan Akkerman met eh, natuurlijk eh, Kaas Lux als zanger. Pierre van der Linden als drummer. John Schuursma dacht ik als bassist. En ehm, een eh, oh, fantastisch... wat is dit nou weer? Nee, we hebben geen vrijwilliger vandaag. Dus even een klein mandje. even helemaal Ik weet niet wat er nou misging, maar eh, ik moet even wat uitzoeken. stuk hebben. 3 in 1. Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Die komen, als het goed is. Ja, het gebeurt. Esta es la leyenda de Sanadu. Micky, Mick en Titch. En eh, dat is een van die hitmachines, mag je wel zeggen, uit de eh, jaren 60. Wat hebben die gasten en hits gehad, hits gehad, jongens. Elke plaat die ze uitbrachten, die, eh, die kwam echt hoog in allerlei top 40's en zo. En we hebben de leukste, ja tenminste wat ik dan de leukste vind, hebben we eruit gezocht. Ze hebben heel veel hits gehad. Eh... Hold Tight en Bandit en nog allemaal wat. Maar eh, u hoorde hier achtereenvolgens van deze, dit illustre gezelschap met de belachelijke naam... Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Ja. En dat moest je ook helemaal uitspreken. Dat, is altijd, dat was voor de DJ's toen de tijd echt wel even uit je hoofd leren. Zo, Dave D, Dozy, Beaky. Um, ehm, Oké. U hoorde achtereenvolgens The Legend of Xanadu. En daarna hoorde u het prachtige Zabadak. En eh, de laatste, dat was natuurlijk lekker Spaans getint. En dat heette eh, Don Juan. Woehoe. Dave D, Dozy, Big Titch. U luistert nog steeds naar uh, Zandvoort Lunch. Op dit prachtige radiostation CFM Zandvoort. Elke dag tussen 12 en 2. En uh, ehm, mocht u nou zeggen van, bij uzelf van... goh, ik vind het wel leuk zo'n radioprogramma maken. Nou, we zoeken nog wat mensen. Die de woensdag en de vrijdag kunnen invullen zodat we weer vijf dagen live kunnen zijn. Dat vinden we leuk. We zijn er nu drie live. <clears throat> en eh, nou, dat gaat allemaal goed. Dus eh, even kijken. Wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een, eh, een plaatje draaien. En dat is een nieuwe plaat. En dat is Jongbloed, zoals dat heet. de zangeres, of de dame heet Noah Kahan. Kahan, Kahan, Kahan. Ja, zal en het nummer dat we gaan draaien, dat heet Youngblood. two, three, four. Oh dear, oh dear, I'm sorry that you grew up so soon. A cold year and no high school parties. I've been drinking alone. Oh, I've been drinking alone. So. Don't fear, don't fear the warnings. The bitter hurt the most. For years I drive it across the country for empty seats at their shows, and they've been drinking alone. So keep your time, keep your mind, keep humble. Start your life in the middle of the jungle. You Rub your eyes, be surprised, keep hungry. Stay alive, try to lose all of your money. You, young, young blood. You, young, young blood. Young blood. So when you're mad for no reason, and everything at once, and when you start overthinking. This life takes a toll on you. I spend nights stitching up the loose threads of my soul. In the morning, I'm bulletproof. And if you want, I can tell the truth that this life takes a toll on you. I spend nights stitching up the loose threads of my soul. In the morning, I'm bulletproof. In the morning, I'm bulletproof. So keep your time, keep your mind, keep humble. Start your life in the middle of the jungle. You Youngblood. Ja, en dat is een hele nieuwe plaat van eh, Noah Kahan of zo. Ik zal het zo maar zeggen. Zo staat het er, dus dat zal het ook wel zijn. Noah Kahan en dat heette dus Youngblood. En dat was helemaal nieuw. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Eh, eh, nou mezelf gewoon. <laughs> ja, ja, gewoon mezelf. Ja, is het. Maar het nieuws is samengesteld door Dolly Tempierik. Dus uh, dat dan weer wel. Eh, de gemeente Zandvoort heeft een eigen begraafplaats... met een zeer sfeervol en groen karakter. Overledenen kunnen worden begraven onder de bomen... in de bomenrijke lanen... maar ook in een prachtig open veld. Voor, eh, voor asbestemmingen heeft de Algemene Begraafplaats Zandvoort verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een uh, urnengraf of een urnennis. Maar ook het plaatsen van een, eh, van asbus in een graf behoort tot de mogelijkheden. Op de begraafplaats kunt u een hele mooie dierenbegraafplaats vinden. Meer weten? Kijk dan gauw op de vernieuwde website van www.begraafplaatszandvoort. Alle verdachten die vorige week zijn aangehouden tijdens de grote politieactie eh, tegen de Hells Angels in Haarlem blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag of woensdag eh, bepaald. Donderdagavond 26 januari werd een inval gedaan in het clubhuis van de motorclub Hells Angels aan de Baljuwslaan in Haarlem. Dat is waar vroeger het postkantoor stond, weet u nog? achter het station. Alle aanwezige leden werden aangehouden. En ook werden leden opgepakt in andere woningen in Haarlem en een gevangenis in Heerhugowaard. Er werden negen mannen en een vrouw opgepakt. En zij worden verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat in 2015 is begonnen. 29 zaken zijn uitvoerig bekeken. De laatste dagen komen er bij de politie berichten dat er in onze omgeving meerdere kentekenplaten zijn gestolen. Uw garage, ehm, uw garage kan uw kentekenplaten middels popnagels vastzetten. En zo voorkomt u niet alleen dat diefstal, maar ook het verlies. Zijn uw kentekenplaten toch gestolen? Doe direct aangifte en voorkom misbruik. Als de Formule 1 kalender kan worden uitgebreid... staat circuitpark Zandvoort bovenaan het verlanglijstje van Formule 1 fans. Dat blijkt uit een poll van de Britse betaalzender Sky Sports. Met 16.000 stemmen laat het circuit van Zandvoort miljoenen steden als Londen 13.000 stemmen. Johannesburg 12.000 stemmen. Las Vegas 8100 stemmen en New York 6200 stemmen ruim achter zich. De nieuwe eh, eh, Formule 1-eigenaar Liberty Media ziet het wel zitten om het aantal races, nu nog 20, uit te breiden. De voorkeur, de voorkeur van voorzitter Chase Carey, opvolger van de onlangs teruggetreden Bernie Ecclestone, gaat uit naar circuit, circuits in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Fans denken dat het daar echter heel anders over. Zij zien de racemonsters in de toekomst liever door de duinen scheuren... dan in Londen, in Las Vegas of langs de wolkenkrabbers in New York. Kort na de overwinning van Max Verstappen op het circuit van Barcelona... schat de circuitdirecteur Erik Weijers de kans op een Grand Prix in Zandvoort... in de komende 10 jaar op 50 om het zover te laten komen is er volgens wijers vooral heel veel geld nodig. Vooral eh, behalve zo'n 15 à 20 miljoen per jaar voor het bestuur van de Formule 1...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 Ehm, de wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur stijgt naar 11 graden Celsius. Eh, vanavond en de komende nacht is het eh, overwegend bewolkt... met weerkans op wat lichte regen en motregen. Ehm, het eh, koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen is het weer droog met vrij veel bewolking. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En bij een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer zo'n 9 graden. En dat was het weer.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 Oké, okay, um, ehm, iets heel anders. Eh, de Original Steve Gibbons Band. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar het zal. Het klinkt wel lekker. Down in the Bunker. shot. It landed right down in the spot where this girl in a bomb was flashing her beautiful body. I stripped off this uniform when I saw the sign was said. Gibbons Band. Lekker stevig werkje, gewoon heerlijk, gezellig. En het liedje dat heet Down in the Bunker. Oeh. Oh, en ze had een mooi lijf. Nou, dat kan. Meisje in de bunker met een mooi lijf. Nou ja, Kun je een liedje over maken, CFM Lunch nog steeds, Zandvoort Lunch op deze prachtige eh, donderdag. Het wordt mooi weer, een beetje de zon schijnt en zo. En uh, ja, en, eh, we gaan gewoon verder. Kent u allemaal het nummer Hey Joe? Ja, dat kent u natuurlijk allemaal. Hè? Dat kent u van eh, Mink de Vil. Maar u kent hem ook van, van Jimi Hendrix natuurlijk. Maar deze versie kent u die ook? Wilson Pickett heeft hem ook opgenomen. En die is ook wel leuk. Hey Joe. going with that gun in your hand? Hey, Joe, I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. shoot my old lady. I caught her messing around with another man. was dat. En uh, dat nummer dat heette gewoon Hey Joe. Dat kennen we natuurlijk ook in uh, allerlei andere prachtige uitvoeringen. Onder andere Ming de heeft zich er gewaagd. Eh. en natuurlijk de bekendste van allemaal is natuurlijk van Jimi Hendrix Experience. Zijn allereerste grote hit in 1966. Maar ehm, dit, dit was ook wel een leuke versie van, van Wilson Pickett. Dus de oude soulknakker. Die kan er ook wel wat van. Mean in the Morning is de volgende. de dame heet Loyal Connor. Uh, uh, only say it if you mean it in the morning to me it seems a little more important To see if she be breezy with that easiness supporting Before we get all caught up in the calling But the way that I was falling back in 09 Fidget but feeling it was gold time Sitting with my missus didn't show signs Lines that were mine kissing on that cold spine Love was all and hopeless for I focused on that cold sign Sitting with my bro Clef listening to most death Waiting on the day's pay promising to post checks But didn't have a bigger brother who would know best Melting on the inside trying not to show stress. But your choice, it was only your voice that could soothe me and save it. I'm showing your boys how to glow. Others grow, blowing your noise. So I stop and I thank you for showing those joys. Uh, Cause they were saying I'm the lucky one. Cause I was swagging with the change. Feeling the shame when the money comes. Uh, but I've been waiting in for days. So, and they would say when the others run. that she be waiting in the rain playing what the others done. Uh uh-uh, uh, i will be the lucky one. Uh. Wish I could love you like I know I should. Waiting for better for forever while we're growing good. Feel like that young spun, living off my mum, saying it wouldn't be fun, but it's dumb, cause I know it would. Hoping to show it like the growing of the sunsets. One guess, waiting for the day that we were undressed. And say the days seem to fade as the fun gets. Few and far between, coming clean, coming one chest. Pressed like I put in the cider she was sipping. Uh, and we were drunk and she would listen. Longing for the later when you shaded her with kissing you colored all the numbers with the love that you've been missing. Now you are sitting different, uh, crippled in the heat. A little brittle from the evils that you speak. You see your deep, still you're wishing underneath in the sheet, but you need to keep it safe. Uh, Cause they were saying I'm the lucky one. Cause I was swagging with the change. Feeling the shame when the money comes. Uh, but I've been waiting in for days. So, and they would say when the others run waiting in the rain. Can't complain what the others done. Uh uh-uh, uh, i will be the lucky one.